Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Ambtenaren van het ministerie van Financiën hebben tijdens de formatie hun twijfels geuit over de afschaffing van de dividendbelasting. Dat blijkt uit de veelbesproken memo's die vanavond zijn vrijgegeven. Voor het vestigingsklimaat maakt de afschaffing weinig uit, stelden de ambtenaren. Wel zou het de kans vergroten dat Nederland door internationale bedrijven gebruikt kan worden voor belastingontwijking. In de Tweede Kamer is morgen een debat over de memo's. Rusland is van plan om een groep Syriërs naar Den Haag te halen... die te zien zijn op videobeelden van de vermoedelijke gifgasaanval in Douma deze maand. Rusland zegt dat die beelden in scène zijn gezet door een Syrische organisatie... die steun krijgt van westerse landen. De Russische ambassadeur in Nederland zegt dat hij zeven mensen naar Den Haag haalt... die volgens hem op de beelden nog lijken te sterven. Bij offshore bedrijf Herema verdwijnen waarschijnlijk 350 banen. Het bedrijf sluit niet uit dat daarbij gedwongen ontslagen vallen. Herema heeft naar eigen zeggen te lijden onder de lagere investeringen in de olieindustrie. Israël heeft de deportatie van tienduizenden Afrikaanse vluchtelingen opgeschort. Er zou maanden zijn gewerkt aan plannen om de vluchtelingen uit te zetten, maar alles is nu stilgezet. Een aantal vluchtelingenorganisaties had een zaak aangespannen bij het Hoge Rechtshof waarop de regering de hoogste rechter liet weten dat deportatie naar een derde land niet aan de orde is. En in een spectaculaire halve finale van de Champions League heeft Liverpool met 5-2 gewonnen van AS Roma. Voor rust scoorde naar Salah twee keer en na rust liep Liverpool uit naar 5-0. In het laatste kwartier kwamen de Romeinen terug tot 5-2, waardoor de return in Rome op 2 mei nog spannend kan worden. Het weer, veel bewolking en vooral de noordelijke helft van het land zo nu en dan regen. In de ochtend wordt het droog en daarna breekt de zon af en toe door. Smiddags kans op een bui met mogelijk onweer.